En dat is best een lastige klus, zegt correspondent Fleur Launsbach. De, de Britse minister en ook de organisator van de klimaattop, Alok Sharma, die zei vanmorgen dat het very tough eh, ging worden. Dus eh, ja, het is een zware taak. En dat er flink aan eh, getrokken moet worden om, die, om het bij die anderhalve graad opwarming te houden. De klimaattop duurt in totaal twee weken. In Nijmegen gaan actievoerders vanmiddag de straat op om te protesteren tegen het woningtekort. De studentenstad staat in de top drie van steden met het grootste woningtekort van Nederland. De organisatie verwacht zo'n duizend demonstranten. De Griekse kustwacht heeft 400 migranten naar het eiland Kos gebracht. Het vrachtschip waarop ze zaten kwam in de problemen. Het schip voer onder Turkse vlag, maar Turkije weigerde het schip in nood te helpen. Aan boord zaten voornamelijk Afghaanse en Pakistanse mannen. Zes van hen worden verdacht van mensensmokkel en zijn door de politie meegenomen. En stripliefhebbers kunnen dit weekend terecht in Rijswijk. Daar zijn namelijk de stripdagen. Er zijn meer dan 60 striptekenaars te vinden. Natuurlijk stripboeken en ook fans. Ik zie hier inderdaad alleen maar mannen en eh, allemaal volwassenen. Ik, ik heb zelf geen idee. Ik vind het zelf gewoon leuk om strips te tekenen en ik hou van strips. Maar ik snap niet waarom anderen dat niet zo vinden. De meeste stripliefhebbers die hier rondlopen zijn verzamelaars van een jaar of 50. Het weer nu nog droog. In de loop van de middag trekken er stevige buien over het land met kans op zware windstoten.